9 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Medeoprichter Henk Otte treedt af als partijbestuurslid van Forum voor Democratie. Op Twitter zegt Otte dat hij per direct terugtreedt in het belang van de partij. Ook zegt hij dat zijn medeoprichters Baudet en Roken karaktermoord op hem hebben gepleegd. De afgelopen dagen was er steeds meer wrijving tussen Otte en Baudet. En vandaag kwam naar buiten dat Otte als penningmeester ruim 30.000 euro naar zichzelf heeft overgemaakt. Naar eigen zeggen een vergoeding voor overuren. Hij heeft het geld wel terugbetaald. Het dodental van de aanslagen in Sri Lanka is naar beneden bijgesteld... van 359 naar ongeveer 260. Hoeveel het er precies zijn is volgens de gezondheidsdiensten moeilijk te zeggen. Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Sri Lanka aangepast... van geel naar oranje. Er zijn aanwijzingen voor nieuwe aanslagen. Een paar honderd mensen hebben vanmiddag in Den Haag de vier jonge mannen herdacht... die gisternacht omkwamen op de A12. Bij een Turks-Islamitische stichting werd een speciale gebedsdienst gehouden... voor de twee broers, een neef en een zwager. Na de herdenking zijn de drie Nederlands-Turkse mannen... op de islamitische begraafplaats begraven. Een van de slachtoffers was verloofd met een zus van de twee omgekomen broers. Ze zouden volgende week trouwen. En de oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. In de eredivisie heeft ADO thuis met 3-1 gewonnen van Excelsior. Door de overwinning is de ploeg uit Den Haag verzekerd van nog een jaar voetbal op het hoogste niveau. En omdat nummer 17 Excelsior verloor is NAC Breda nog niet officieel gedegradeerd. En er wordt vanavond nog een wedstrijd gespeeld. Willem II neemt het nu in Tilburg op tegen PSV. Het weer nog, vanavond op de meeste plaatsen regenachtig. Ook vannacht vallen er geregeld buien. Morgen overdag wordt het geleidelijk droog vanuit het zuidwesten...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 <laughs> dan moet ik even heel snel eh, zijn. Twice the Same en Out of Line. Dat is het nieuwe werk van deze band. Ze komen uit Noord-Holland. geloof zelfs iets boven het kanaal. Daar houden ze zich op. Ehm, straks in dit tweede uur natuurlijk nog twee songs. Twee eigen songs van Koen. Die nog warm loopt te draaien voor de avond in de Theater de Krocht. 20 mei, ik zeg het er nog maar even bij, op maandagavond. Um, laat was het ook alweer, eh, Koen? 8 eh, uur? ja. Ik, uh, ja, pak hem maar even erbij, de microfoon. want, dan is, uh, want dan is het hutje. Ja, deuren gaan open om half acht. Half gaan open om half acht. En ik begin om acht uur. Oké, oké. helemaal duidelijk. Ja. <laughs> dan weten we dat ook. deze band, dat is een damesband. Zelfs tweelingzusters. De dames Bruinhof. En uh, eh, ze hebben eh, nummer Stars Online eh, uitgebracht. En dat is wel duidelijk goed te horen dat daar heel productioneel goed over nagedacht is. Want Mark van Eenbergen heeft dat gedaan. En die heeft ook het laatste album van Daisy Ducro onder handen genomen. En dat is ook een behoorlijke impact gehad in muziekland. Tenminste, als het gaat om de, de echte fijnproevers onder ons. En dit is koude muziek. Want dat ze, omschrijven ze zich eh, eigenlijk als het ware zelf. En het nummer dat heet Stars Align, zei ik al. the shapes in my mind Two faced people in the crowd. How nice to invite me just to leave me out. I see now you really feel like I got you some slack. But I won't turn around just for you to stab my back. It's not like you miss me. Ain't nobody crying over me. It's not like I lost you. So here's the truth. I'm so over. Ja, eh, deze dame die gaan we waarschijnlijk ook eh, zien met band. En dan op 30 mei. Komt ook uit Zandvoort, zekers. Eh, zo over Fake Friends van Wendy Moore. Daarvoor hoorden we Stars Align van de dames Leuna. Zijn inmiddels uitgeweken meer naar Tilburg. Maar ze komen hier wel uit de buurt vandaan. Het is eigenlijk gewoon van oorsprong een Haarlemse band. Ja, dat mogen we gewoon eh, eh, eh, met, alles, uh, met alles een drop en draan wel zeggen.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 En dat dan heet heette On My Way. het is zeven minuten voor half tien geworden. En dat betekent dat we er nog eentje doen. En dan gaan we weer eventjes eh, naar Koen luisteren. Want eh, ja, 20 mei is... Eh, ja, straks hoor. Nog één nummer, dus niet meteen nu. Nee, nee, nee, nee. Zo snel gaat het ook weer niet. dat dat is, zou leuk zijn. Waarom heb ik de Cats gedraaid? Nou, dan kan ik... Kort over zijn, dat had te maken dus met een soort Spotify-verhaal op Radio 2... wat ik gehoord heb. Dus er waren twee mensen bij het eh, programma Stenders Platenbonanza. Die hadden het erover. Ja, er staat iets bij eh, dat je dat niet mag gebruiken. Nou, eh, dus die Timo die dacht, ik ga het gewoon wel doen. En dan eens kijken wat er gebeurt. Nou, ik ben er nog steeds, zei hij tijdens het lopen van Sure is a Cat. Dan, die stond ook op die lijst. Maar goed, er is ook een andere Volendamse band. En die heet Alaska. En die heeft ooit nog eens een keer iets bedacht. Wij kunnen een nummer van de Cats coveren. En dat is deze geworden. band met eh, Alaska. En zeker met de, frontman van de band, Frank Bond. Want eh, dat is eh, de man ja, die eigenlijk het, het meeste materiaal eigenlijk voor de band schrijft. dit heeft hij niet geschreven, want dat is al gedaan. en dan hebben we het over covers. Magical Mystery Morning. Gedaan, het origineel, door The Cats... En eh, de hulp bij Alaska kwam van een voormalig lid van de Cats. Namelijk Arnold Muren zelf. Dus eh, die, heeft ook, eh, die is ook in de clip zelfs te zien. de covers van Koen die hebben we al in het eerste gedeelte van het programma gehad. Dus nu blijven er nog twee originele nummers van hemzelf over. En ik, ik heb ooit hier nog eens een keer nog wat, wat van hem gedraaid. Ik weet niet of die die nu ook gaat spelen. Even wachten, want ik moet eventjes ook weer kijken waar stond dat ook alweer. Dat, ja, eh, Hell or High Water. Dat was een van de nummers die we hier heel vaak hebben gedraaid. Oh, ja, die ga ik helaas niet spelen. Die ga je niet <laughs> spelen? Oh, nou, dat is mooi. beter spelen. Wat zeg je? Je gaat, dat dan, beter spelen. Je gaat nog beter spelen. Nou, de twee eh, originele nummers eh, die je zelf geschreven hebt. Laten we bij de, bij de eerste van de twee beginnen. Want welke introductie heb je daarbij? Ja, eh, ik, heb dit, eh, ik ben eh, bijna drie jaar samen met mijn vriendin. Ah, ja. En ik heb nog, ja, ik heb nog steeds, als we dan samen, s'avonds laat, onze tanden zo aan het poetsen zijn mhm. voor de spiegel. <laughs> dan, want we wonen sinds kort samen trouwens. Ja, dat is ja. gek. en dan kijk ik en dan kijken we elkaar zo aan en dan, dan voelt het gewoon zo echt of zo. Het, voelt, klopt gewoon zo erg. Dus daar, daar heb ik op een gegeven moment een liedje over geschreven. Nou, en hoe heet het liedje? <laughs> Het liedje heet Win. Oké. watch you as you brush your teeth right arm folded neath your chest. But then you lean close and put your finger on my nose. A little toothpaste leaves your mouth. As you laugh at your own joke, I wanna hug, though it leaves me with a stain. I got a basket for your fears. I've got a way to dry your tears. I've got pockets full of roses waiting you take your makeup off, you're wearing my favorite shirt. And smile as you refuse to give it back. You talk about your newest book how you can't stop, it's just so good listen and rest my chin upon your head. When I'm alone, three minutes feel like a lifetime when you're gone. mirror is empty and my shirt is folded neatly in its drawer. I don't have much. I've got a basket for your fears. I've got a way to dry those tears. I've got pockets full of roses waiting here on spring, and for once I seem to win. ook inderdaad gewoon een heel lief liedje. Oh. <laughs> Ja, ja. Um, wat liefde allemaal niet eh, kan doen. Maar het is een beetje denk ik op dezelfde leest uh, geschoeid als Ruud Haveling die uit eh, de, kamer of de, de slaapkamer zit te kijken midden in de nacht... en dan naar de maan zit te kijken. En dan ziet hij dat hij niet de enige is en dat hij dan ook een liedje schrijft over de maan en waarom die hier is. Nou ja, zo eh, wordt een liedje dus ook geboren. In dit geval was het in de badkamer eh, waar eh, het liedje is geboren. hoe zit het met dit tweede liedje? Het laatste liedje wat, wat je laat horen vanavond. Dit tweede nummer ga ik ook op mijn eindexamen spelen. Ja. En dat is heel spannend, want dat is voor het eerst dat een van, van deze collectie aan nummers die ik zelf heb geschreven... Mhm. ook met een band uitgevoerd gaat worden. Dus ah. dat is super spannend en ik eh, ben echt super blij met mijn medemuzikanten. Die zijn er echt ooit iets heel moois van aan het maken. Dus ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat. Dus er komt ook nog een nummer in bandvorm eh, op de avond voorbij. Dus, eh, Ja, de, bijna de hele avond is in bandvorm. Ah, ja. Ah, dat, wordt, dat, dat wordt nog heel erg leuk. Ja, Zie je, ik, ik, ik, ben ook heel, ja, ik weet ook inmiddels een beetje waar jij mij een beetje aan doet denken. Dus dat, eh, gaan we straks nog heel, even kort over hebben. Maar laat het eerst het laatste nummer even horen. Hoe heet het liedje? Het heet I Don't Know. Oké. pretty girl in front of me is asking where I wanna be when I grow up a little further down the road. Well, I'm long past 23, I'm an adult apparently, and I'm supposed to have it figured out. Then she smiles and shakes her head. You know that wasn't what I said. What do you think there's nothing left to learn. She rakes her fingers through her hair, and then she meets my green eyed stare. Oh, come on, what are you dreaming of? And I just sit here searching for words. But I don't know where to start. future has always seemed so far. I want a small house with a dog, far away from everything, where the air wears a pine forest perfume. And every morning I'll awake, the birds calling my name. I'll have breakfast and walk with my best friend. We will watch the mountain tops floating high above the clouds and wonder how it would feel to fly and soar on a winter wind up there. But I don't know where to start. Should I just jump up and flap my arms real hard? Take a chance, make believe that I'm looking down at the trees. i have all the food I need growing right here in the fields and the river is all the trout a man can catch. In the winter, I work out by chopping up old wood so the hearth can warm my weary bones. And at night, I'll read my books by the music of the flames and travel to some forgotten land. She just laughs and takes my hand. You know that doesn't sound half bad. But don't you think you're gonna feel alone? I just sit here searching for words to say that in my dreams I'm not alone anymore. but I don't know where to start. Should I just be brave and open up my heart? Take a chance, make believe that she's curled up next to me, fast asleep in my voor de laatste keer. En we gaan zo direct nog <coughs> even een kleine afsluitende babbel met hem doen. Nu, eerst tijd eh, voor iemand die nu alweer onderweg is naar Nashville.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 Ooh. face away. Esme Gabeler, Gabeler en Bonno Heinke. En Bonno Heinke die heeft eh, ooit nog deel uitgemaakt van Reno. Blauw Maandag. Eh, ja, dat eh, heeft hij ook nog gedaan. maar nu is hij samen met, met Esme en nog twee anderen opgedoken in Pandanaar. Run heet het nummer. En Esme, die staat bij jou aan de deur, hè? Op 20 eh, Ja, die, gaat, die gaat me helpen. Ja, want, ja, <laughs> en Bono die gaat meespelen. Dus Bono gaat eh, meespelen. Oh, die, die zit in de begeleidingsband zelfs. Ja. Oh, dat wordt, dat wordt eh, helemaal een, een Ja, hij heeft hier ook nog gespeeld. Samen met, met Erik. Dat was de allereerste keer dat Reino hier was. Cool. Ja, de afgelopen keer, dat is denk ik nu een week of drie terug. Toen hebben ze hier gespeeld drie weken terug. Ja, het was uh, één week na het gedenkwaardige... Nee, twee weken. nee, nee, nee, nee, nee. nee. Daarvoor nog. in maart hebben ze hier gespeeld. was eind maart. De laatste donderdag van maart hebben ze hier gespeeld. kom Vlak nadat zij... hoe noem ik dat ze die... dat, dat zij de EP hebben gepresenteerd in, in Amsterdam. In Sinatol. Ja. nog even over jou. Want ik zei net... Ja jou, jouw stem doet mij ergens aan denken. Ik ben heel benieuwd. Steven Simmons is een Amerikaans, zegt jou niks. Oké, nee. Maar goed, eh, die, die, eh, daar, eh, daar hebben Marcus en ik ook nog aardige herinneringen aan. Toen zaten we nog in een andere studio hier in Zandvoort. In, onze vorige studio. Midden in het centrum. Gek. En toen heeft hij ook... daar lijkt jouw muziek ook veel op. Ik daar heeft hij veel raakvlakken mee. Dan laat ik het anders zeggen. Dat... dat Kijk, jij bent natuurlijk eh, uniek met, eh, met, met de manier waarop jij het doet. Maar er zitten raakvlakken in met, met zijn muziek. Ga maar zoeken bij, eh, bij Steven Simmons. Steven dan met PH. En Simmons met dubbel M. ONS. Ik ga googlen. Ja, ga maar googlen. Dus, hoe vond je het weer? Ja, ik vond het onwijs gezellig. Ja, nou, natuurlijk. Het is, is lekker, lekker dichtbij. Dus ja, als, je, als, je, volgend jaar met een EP komt, dan gaan we hem vet draaien hier natuurlijk. Dus, zes nummers. Eh, ja, dat betekent wel weer een ja, schrijfsessie ja, ergens doen in de Kostenstraat. Eh, denk ik. Ja, inspiratie zat. <laughs> Eh, midden in het centrum, dus nou ja, dynamiek genoeg zou ik bijna zeggen is antwoord. Zeker. Je wil ook niet meer weg, denk ik, of niet? Ah, dat is dus voor nu wel heel lekker. Denk ik. Ja. Met nog wellicht een Formule 1 die hier gaat komen. Oeh. <laughs> Laten we daar maar niet te veel op vooruit lopen. Goed, ehm, Koen. Eh, ehm, ik, eh, ik, ik, bedoel, jij eh, zit niet stil. Het is ook bezig met jezelf. Maar je speelt natuurlijk ook nog in... Doe je dat ja, ook nog steeds? Zeker, zeker. ja, ik heb het best wel druk. Dus dat is super fijn mag niet klagen. Nee, eh, Greenfield bestaat nog steeds. Ja, eh, Greenfield bestaat nog steeds. Lake Michigan. Lake Michigan hebben we toevallig afgelopen zaterdag... Was het afgelopen zaterdag? Ja. Eh, afgelopen zaterdag. Ik had wel iets voorbij zien komen. Dus ja, dat, de laatste dingen van onze toekomstige EP opgenomen. Kijk, dat is altijd weer interessant. Dus dat gaat ook nog ergens komen binnenkort. Ja. voor de rest speel ik bij Sarah Christen. Spelen we op Bevrijdingspop 5 mei in Haarlem. Ja, Marcus gaat de foto's maken, dus dat eh, heeft hij al toegezegd. Ja, ja, ja. <laughs> Yes. Dus content, content. Content. Goed, uh, Koen. Leuk dat je er was. Ja, leuk om er te zijn. En veel plezier natuurlijk 20 mei eh, in Theater de Krocht. Maandagavond, half acht gaat de zaal open. Acht uur beginnen we. Dus dat moet gewoon goed gaan komen, denk ik. Te gek, bedankt. Oké. dat was Koen. En we hebben nog wat nummers liggen. Dit bijvoorbeeld is ook eh, uit Rotterdam afkomstig. Jaskeles en Activate. My, my, my, my car, the super slam boy. Fine boy, papi damelo. You could be my all for me, you. I no lie, I don't so you. I just want your lovey, lovey you. Tinini I'm gonna fight for your love like Mandela. Kubi be cool, be cool. We could be stronger together. Give me the ginger, I'ma give you the love. wait to activate to activate to baby I did wait to I did wait to I did wait to for your love oh make we activate to activate to activate to activate to motivator. Catskills. Wies de Louise is de vaandeldrager van deze band. En daarvoor hoorden we Activate van Jaskelis. We hebben er nog eentje en dat is uh, eh, Michel Eber samen met Graveltown. Ah, eigenlijk is het Graveltown, From Grace. En dat heeft alles eh, te maken dat uh, eh, Michel met een nieuwe album is gekomen. Een eigen album. Dan komt hij binnenkort mee. Maar ik kan het alvast eh, verklappen. Dus dat, eh, dat sowieso. Dit ga je dus horen tot aan het nieuws van 10 uur. En daarna is het de beurt aan Vader Veugen met de nieuwe aflevering eh, Peaceful Radio. Wij zijn de volgende week weer. Of tenminste, ik sowieso. Want Marcus, die heeft andere zaken aan zijn hoofd. Dag! rise so quietly like a The morning came to me when I awoke. The dream that stayed with me, I felt the world soft and peacefully.